Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meer Nederlanders vinden het prima om orgaandonor te zijn. Bijna 5 miljoen hebben zich als donor laten registreren. Sinds vorig jaar juli zijn er nog eens een miljoen mensen bijgekomen. Toen ging een nieuwe wet in waarbij je het moet aangeven als je geen donor wil zijn. Er zijn ook veel mensen die hun organen niet willen afstaan. 4,3 miljoen mensen hebben aangegeven dat ze geen donor willen zijn. Je kunt weer whatsappen, babyfoto's liken op Facebook of in iemands Insta-DM sliden. Zeven uur lang lag het allemaal plat. Het probleem zat uiteindelijk bij Facebook zelf. Daar zat iets fout bij de netwerkinstellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis. Achteraf is het natuurlijk altijd een hele stomme fout. Heeft iemand een tikfout gemaakt bijvoorbeeld of zat er een bug in... waardoor een wijziging opeens voor problemen zorgde. Eh, maar het is echt wel moeilijk om dat helemaal te voorkomen. De A16 bij Breda is weer helemaal open. Gisteravond was daar een ernstig ongeluk met twee auto's. In een van de wagens zaten tientallen flessen lachgas die door de botsing op de snelweg belanden. De twee bestuurders zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Voor het eerst in vijf jaar tijd is er weer een nieuwe glossy over armoede. De Quiet 500. Het is de tegenhanger van de Quote 500, de jaarlijkse lijst van rijke mensen. Ook Larissa staat met haar verhaal in de Quiet 500. Wat ik geleerd heb is dat zeg maar, in hoeken waar de mensen het minste hebben, wij het meeste steun hebben ervaren. En dan heb ik het niet over geld of wat dan ook. Want dan heb ik het echt van, oh, eh, als je vanavond niet kan eten, dan kom je maar bij ons. Schrijf maar bij ons aan. Wij hebben altijd eten. Als de keer niet lukt, dan bel je maar. Mede door fouten van het UWV en de Belastingdienst moest Larissa rondkomen van 50 euro per week. Het weer, is vanochtend droog. Vanmiddag trekt het vanuit het zuidwesten dicht. Dan gaat het ook op steeds meer plaatsen regenen. Voordat het regent gaat gaat op 17, daarna nog maar 15. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits lost maar langzaam op en dat is in de regio ook goed te merken. Wat nog opvalt is onder andere de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort en Hilversum 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Reken daar op 10 minuten extra reistijd.